Als je Prinsjesdag dus wil volgen, kom dan niet naar Den Haag, naar de binnenstad. Maar ga het kijken zelf voor de televisie. Morgen leest in de Grote Kerk in Den Haag de koning weer de troonrede voor. Normaal staat heel Den Haag vol oranje fans die de koning toejuichen... terwijl hij in de koets door de stad rijdt. Maar door corona wordt het opnieuw een sobere editie zonder koets en dus ook zonder publiek. Een 20-jarige GGD-medewerker uit Alphen aan de Rijn is opgepakt... omdat hij verdacht wordt van fraude met vaccinatiebewijzen. Nog een aantal andere medewerkers zijn op non-actief gesteld. Ze zouden valse vaccinatieregistraties hebben aangemaakt... waardoor mensen onterecht aan een QR-code kwamen. De fraude werd enkele weken geleden ontdekt. Wie er allemaal bij betrokken zijn en om hoeveel valse bewijzen het gaat is nog niet bekend. Over iets meer dan een maand kun je weer naar Amerika. Nu kunnen alleen Amerikanen zelf, hun families en mensen met een verblijfsvergunning naar de VS reizen vanuit Europa. Vanaf november mag iedereen weer. We'll be putting in place strict protocols to prevent the spread of COVID-19 from passengers flying internationally into the United States by requiring that adult foreign nationals traveling to the United States be fully vaccinated. Je bent dus alleen welkom als je volledig gevaccineerd bent en ook moet je een negatieve test hebben. En voor het eerst in dik 20 jaar heeft iemand in Nederland weer een walrus gespot. Het dier lag op het strand van Schiermonnikoog. En dat is best bijzonder, want normaal zwemmen walrussen alleen rond in het Noordpoolgebied. De laatste dagen werd er ook al een walrus gespot in Duitsland en Denemarken. Waarschijnlijk is hij vanuit daar onze kant op gezwommen. Het weer, het koelt vannacht flink af naar 3 graden.